Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Premier Berlusconi is bereid op te stappen zodra het Italiaanse parlement de plannen voor economische hervormingen heeft doorgevoerd. Dat zei hij na afloop van een gesprek met president Napolitano. De stemming over de hervormingen staat voor volgende week gepland in de Senaat. Het Huis van Afgevaardigden zou half december pas stemmen, maar dat wordt nu waarschijnlijk vervroegd. Vanmiddag werd duidelijk dat Berlusconi in het parlement niet meer kan rekenen op een meerderheid. In Athene onderhandelen de grote politieke partijen al bijna de hele dag over de vorming van een interimregering en een tijdelijke premier. Het overleg lijkt moeizaam te verlopen. De socialistische PASOK-partij en de conservatieve partij Nieuwe Democratie moeten het eens worden over een regering van nationale eenheid. De verwachting is dat premier Papandreou wordt opgevolgd door Lucas Papadimos, oud-president van de Griekse Centrale Bank. Het PVV-Kamerlid Graus stapt per direct uit de commissie De Wit. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Graus vindt dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur. De commissie De Wit betreurt zijn besluit en benadrukt dat de leden alle vragen mogen stellen die ze willen. Het internationale atoomagentschap heeft aanwijzingen dat Iran werkt aan een atoombom... De organisatie heeft een rapport opgesteld waarin staat dat Iran computermodellen heeft getest die alleen maar voor zo'n bom kunnen worden gebruikt. Iran zegt dat het kernprogramma bedoeld is om energie op te wekken. In een opslagruimte in Beverwijk is 150 kilo zogenoemde drugs in beslag genomen. Twee mannen van 35 zijn aangehouden. Designerdrugs worden vaak gebruikt ter vervanging van ecstasy, omdat de stoffen niet vallen onder de opiumwet... Maar de drugs vallen wel onder de geneesmiddelenwet en de handel is zonder vergunning illegaal. Het weer. In het zuiden op de meeste plaatsen helder, in de rest van het land kans op mist. Het wordt 3 tot 9 graden. Morgen overdag eerst bewolkt, maar later meer zon bij een graad of 13. Dit was het NOS.